Afgelopen week ontdekten journalisten van de Britse krant Mail on Sunday ongeveer 30 advertenties. Daarin werden onder meer schoenen, een tandenborstel en een uniform van een omgekomen gevangene in Auschwitz aangeboden. Voor het uniform werd 13.000 euro gevraagd. De veilingsite heeft excuses aangeboden en de advertenties verwijderd. Daarnaast wil eBay omgerekend bijna 30.000 euro aan een goed doel geven. In Amsterdam heeft rond middernacht een uitslaande brand gewoed... in een van de torens van het World Fashion Center. Niemand raakte gewond. Volgens de brandweer is de schade groot. Een ruimte van 100 vierkante meter op de 12e etage is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend... In het World Fashion Center zitten onder meer showrooms en kantoren van kledingontwerpers. Een veroordeelde Amerikaanse pedoseksueel wil strafvermindering... omdat hij justitie zou hebben geholpen om kindermisbruiker Robert M. te arresteren. Dat schrijven Amerikaanse media. De man van 32 zit sinds vorig jaar een celstraf uit van 60 jaar... voor het maken en verspreiden van kinderporno. Hij zegt dat hij meewerkte met het onderzoek... en de politie onder meer op het spoor van Robert M. bracht... De rechter heeft dat volgens hem niet meegewogen bij het bepalen van de straf. In Oudenbos in Brabant is een man van begin 20 omgekomen bij een ongeluk op een spoorwegovergang. Hij zat achter op een scooter bij een jongen van 18. De bestuurder was de overgang opgereden toen de spoorbomen al waren gesloten. De trein raakte de achterkant van de scooter waarop het slachtoffer zat. De bestuurder van de scooter is aangehouden. Het weer, er staat een matige tot vrij krachtige wind, aan zee zelfs hard of stormachtig. Vanuit het westen opnieuw regen, later vandaag neemt de wind weer af. Het blijft regenachtig en er is kans op onweer. Het wordt zo'n 12 graden.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 Ik neem je mee, hey, hey, hey, ey. Ik neem je mee, hey, hey, hey, ey. Ze denkt dat ik niet bezig ben Denk dat ik geen gevoelens heb voor Terwijl ik nu alleen maar denk aan ah. wat zij is heel ritme van Zandvoort, Zandvoort.